la la la la la. Morgen dans ik verliefd, midden op de straten. Morgen dans ik verliefd door de hele stad. Alle mensen blijven staan midden op de straten. Alle mensen zien mij gaan door de hele stad. Kletsen maar, kletsen maar, laat me lekker komen. Want ik weet, want ik weet dat je van me houdt. Want ik weet, want ik weet dat je van me houdt. ik weet dat je van me houdt. Morgen dans ik dol verliefd midden op de straten. Morgen als ik dol verliefd door de hele stad. Alle mensen blijven staan midden op de straten. Want ik weet, want ik weet dat je van me houdt. Morgen als ik dol dolverliefd midden op de straten. Morgen als ik dol verliefd door de hele stad.